Rutte heeft tot en met maandag de tijd. Hij wil een oplossing die recht doet aan het nee bij het referendum... maar waarbij Nederland toch het associatieverdrag ondertekent. Rutte noemt dat van belang voor de eensgezindheid in Europa dat het verdrag er komt. De man die tot 18 jaar en tbs was veroordeeld omdat hij zijn stiefdochter had doodgeslagen, heeft in hoger beroep dezelfde straf gekregen. Volgens het gerechtshof in Leeuwarden is hij verminderd toerekeningsvatbaar. De moeder van het slachtoffer kreeg in hoger beroep 5 jaar en tbs omdat zij niet had ingegrepen. Islamitische staat heeft bij Mosul in Noord-Irak tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen ontvoerd, zegt de VN. Bij de strijd om de stad zouden ze worden gebruikt als menselijk schild. De VN zegt ook dat IS in de buurt van de Noord-Iraakse stad meer dan 250 mensen heeft gedood omdat zij geen bevelen wilden opvolgen. Nederland doet er volgens minister Koenders alles aan om het ontvoerde meisje Insia veilig terug te brengen. De peuter van twee werd een maand geleden ontvoerd. Haar vader zou nu met haar in Mumbai in India zitten. Via de ambassade in India wordt geprobeerd haar terug te brengen, zegt Koenders. In de zomervakantie hebben ruim 650.000 Nederlanders gebruik gemaakt van Airbnb. Dat is een stijging van 60% vergeleken met vorig jaar. Airbnb is een internetdienst om bij particulieren een appartement of een, huisje te een huis te boeken. De populairste vakantiebestemming was Parijs. In Nederland was het Amsterdam. Stukken van een menselijke schedel die werden gevonden bij Kijkduin zijn tussen de 8 en 9000 jaar oud, zegt het NFI. Een wandelaar vond de resten bij de zandmotor tussen Kijkduin en Terheide. Het is niet bekend wat er met de schedelresten gaat gebeuren.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 Een paar weken lang eh, heb je mij niet eh, gehoord. Even door eh, vakantie zullen we maar even zeggen. Maar we zijn er gewoon weer. De lijst zijn ondertussen gewoon doorgegaan. Dus we gaan gewoon verder waar we zijn gebleven eigenlijk. Deze week in de lijst hebben we 14 stijgers, 5 zittenblijvers, 19 dalers en maar liefst 2 nieuwe binnenkomers. Als je de tijd eh, de lijst niet hebt gevolgd, dan eh, zal je denken van... nou, er zijn er wel meer dan twee nieuw. Want vorige week en die week ervoor en die week ervoor zijn ook binnen, nieuwe binnengekomen. Klopt! In totaal zijn het dan, dan er eh, zes, geloof ik. Nou ja, ik ga ze in ieder geval allemaal stuk voor stuk wel een beetje behandelen in uh, vogelvlucht. Hey, nieuwe binnenkomers van deze week dan. Bruno Mars met 24 Karat Magic. En de Chainsmokers samen met Phoebe Ryan met All We Know. Waar die zijn binnengekomen, dat eh, hoor je zo direct. Snel stijgen deze week is Hailey Steinfeld samen met Gray en Z met eh, Starving. Zeven plaatsen gestegen. En zeven plaatsen gedaald is de snelste daler. Dat is Lucas Graham met eh, Mama Z. Hey, we gaan, zoals ik al zei, alle plaatjes gewoon met je behandelen. Maar eerst gaan we luisteren hoe de top 3 er van vorige week uitzag. Nummer 3. Gouden Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week eh, met op 3... Um, ehm, Calvin Harris samen met Rihanna, This Is What You Came For. Op nummer 2 stond vorige week DJ Snake samen met uh, The Bieber met Let Me Love You.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 Hey, snel door eh, met de nummer 37. Wie op 40 en 39 staan, dat hoor je zo direct van mijn kleine resume. Dit is de nummer 37 van deze week. Dit is Dua Lipa met Blow Your Mind. show deze Dua Lipa met Blow Your Mind. Deze week dus op 37 eh, en in de 6 weken tijd eh, dat ze erin hebben gestaan... hebben ze nooit eh, verder gekomen als een 32e plaats. Hey, de nummer 36 van deze week staat pas twee weken in de lijst. Dus is vorige week nieuw binnengekomen op een 38e plaats. En dan heb ik het over Niall Horan. Nou, die kennen we allemaal wel van het leuke groepje One Direction... Samen met Harry Styles, Liam Payne, Louis Samson en Zayn Malik zat hij daarin. Na 2015 eh, kondigt de groep dan een eh, pauze aan... waarna iedereen eh, zijn eigen weg gaat. Niall Horan tekent een platencontract bij de Capitol Records... waar eind september dan zijn eerste solo-single verschijnt. Nou, die is dus vorige week nieuw binnengekomen in de lijst.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 En de hoogste positie is 13, dus hij is op zijn retour. Hey, we gaan beginnen aan de eerste echte nieuwe binnenkomer van deze week. Die vinden we op een hele mooie 32e plaats. En dan heb ik het over niemand minder dan Pieter Gene Hernandez. Nou, dat zal je waarschijnlijk helemaal niks zeggen. Hij is beter bekend als Bruno Mars. Hij begint namelijk zijn eh, muzikale loopbaan eh, als eh, producent voor onder andere Brandy, CeeLo Green en Sean Kingston. En in 2010 brengt hij eigen werk uit met zijn eerste mini-album It's Better If You Don't Understand. Nou, ondertussen leveren zijn bijdrage aan de hits van B.O.B. zoals Nothing On You. En uh, McCoy met Billionaire hem al direct twee nummer 1 hits op in de Nederlandse top 40. Nou, aan het eind van dat jaar verschijnt Doe Wops en Hooligans. Waarmee 2010 beslist het jaar van eh, Bruno Mars is geworden. Nou, Just The Way You Are, dat in de zomer van 2010 als voorloper van het eh, album werd uitgebracht... stond 11 weken op de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Ook de opvolgers eh, Grenade en Lazy Song werden grote hits hier in het Nederlandse... maar ook in het Europese. eind 2012 verschijnt zijn tweede studioalbum, Unorthodox Jukebox... Nou, daarvan was eh, Locked Out of Heaven eh, de, zijn eerste hit in eh, dit mooie landje. Moonshine is de vijfde single van het album. En in 2014 maakte hij samen met Mark Ronson de track Uptown Funk... die in november dan in de top 40 terechtkomt. Nou, met deze nieuwe single van hem scoort Bruno Mars in oktober van 2016 alweer zijn elfde hit in het Nederlandse...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 24 Carats Magic. Hey, de nummer 30 is ook weer een eh, nieuwe in de lijst. De Chainsmokers heb ik het dan over. En de Chainsmokers uh, zijn Amerikaanse DJ's en producers Andrew Taggart en Alex Pell... die sinds 2012 weer samenwerken. Die race dat ze maken met uh, Chopra. Ja, die ja. Ken je hem? Ik niet. Eh, wordt een eh, eerste clubhit uh, eind 2012. Nou, in het voorjaar van 2014 weet hashtag selfie de top 10 te bereiken in de hitlijsten. Nou, ruim een jaar later maken ze samen met de Amerikaanse Roses de track Roses... dat in februari 2016 in de Europese top 40 terecht kwam. De opvolger daarvan, Don't Let Me Down, samen met uh, Daya... bereikte de zevende plaats en die groeide uit tot een grootste succes in ons land... Nou, de opvolger daarvan, eh, Closer met Halsey, wordt een eh, eerste nummer 1 hit in eh, Nederland. Nou, eind september wordt All We Know, hun samenwerking met Phoebe Ryan, hun volgende single. En die is deze week nieuw binnengekomen op een hele mooie 30ste plaats. Dit is de Chainsmokers samen met Phoebe Ryan met All We Know, de nummer 30, nieuw binnen. Maurice Mulder. Passengers, de nummer 29 eh, van deze week met eh, Anywhere. Hey, tijd voor een eh, kleine resume. Welke platen we al wel en niet hebben gehad. Want ik vergeet het eigenlijk iedere keer. Ja, Sander is er niet meer bij, hè? Die deed dat, altijd, dus moet ik het zelf doen. De nummer 40 van deze week. Charlie Poet samen met Selena Gomez met We Don't Talk Anymore. Drie plaatsen gedaald. Vier plaatsen gedaald tussen nummer 39, James Bay met Best Fake Smile. Een plaatsje gestegen is de nummer 38, Walking on Cars met Speeding Cars. Nummer 37 is Dua Lipa met Blow Your Mind. En nummer 36 is Niall Horan met This Town. Op 35 vinden we Martin Garrix samen met Bebe Rexha met eh, het, singeltje In the Name of Love. Op nummer 34 Lucas Graham met Mama Set. En de 33 is in handen van Meu met Final Song. Nieuw binnengekomen op eh, nummer 32 Bruno Mars met 24 Carats Magic.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 gaan door met nummer 24. En nummer 24 staat nu ondertussen vier weken lang in de lijst. Dus ik heb jullie daar eens nog geen uitleg erover kunnen geven. Dan hebben we het over Sean Mendes, de Canadees. En eh, met zijn eh, laatste single eh, Mercy. Shawn Mendes die kennen we wel. Zijn eerste muzikale stappen kwamen we tegen op, in 2013 op Fine. Waar hij in no time miljoenen views kreeg voor covers die hij daar plaatste. Na nou, januari 2014 neemt Andrew Gretler contact met hem op. En regelt een platencontract bij Island. Nou, in april van 2015 verschijnt dan zijn debuutalbum Handwritten waarmee hij binnenkomt op de eerste plaats van de Amerikaanse albumlijst. Nou, in september verschijnt dan zijn eh, tweede studioalbum Illuminati... waarvan eh, Treat You Better als voorloper verschijnt en een eh, top 5 hit wordt. Nou, ondertussen is zijn concert in de Ziggo Dome op 1 mei 2017 in uh, no time uitverkocht. Mercy, de plaat waar ik het over heb, wordt tegelijkertijd met de release van zijn album uitgeroepen tot een alarmschrijf bij de collega's van de 538.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 Nou uh, opgekropen tot de helft. De nummer 19 en de nummer 18 eh, slaan we even over. Wie dat zijn, dat hoor je zo direct van. Maar wij gaan door met de nummer 17. En die is in handen, van, met, in de handen van Sia samen met Kendrick Lamar. Vier weken pas eh, in de lijst, dus eh, nog niet veel eh, over kunnen vertellen. Wel kan ik vertellen dat eind januari dit jaar haar eh, zevende studioalbum verscheen, This Is Acting. Nou, op dat album eh, plaatste zangeres nummers die ze voor anderen heeft geschreven. Maar uiteindelijk eh, niet werden uitgekozen. Het nummer Cheap Thrills dat ze schreef voor Rihanna... komt in maart met haar versie met Jean-Paul in de Nederlandse top 40 terecht. En dat nummer is dusdanig succesvol... dat het binnen een half jaar tijd al tot de 40 grootste top 40 hits ooit behoort... Nou, begin eh, september levert Sia in een eh, samenwerking met eh, Kendrick Lamar The Greatest af. Nou, deze Greatest die is dus vier weken geleden binnengekomen. Vorige week stond ze nog op een 18e plaats. Deze week op een 17e plaats. Dit is Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest hier in de Euro Breakdown op CFM Zandvoort. Nog eventjes, het eerste uur zit er alweer bijna op. Oh, oh, Eh, van eh, deze week. je dus samen met eh, Kendrick Lamar. The Greatest. Hey, uh, het is bijna 4 uur. Het eerste uur zit er alweer bijna op. Maar niet voordat ik een kleine race meegegeven van de platen tot de sfeer. De nummer 29 was de Passenger met Anywhere. 28 staat DNC met Toothbrush. En op nummer 27 dan Ellie Golding, Still Falling For You. Acht weken in de lijst. 22 weken in de lijst is de nummer 26. Dat is Daps met eh, La La Land. En op nummer 25 vinden we Dua Lipa met Harder Than Hell. En op 24 eh, Sean Mendes met Mercy. Nou, de 23 dan Alvaro Soler met Sofia. 20 weken lang eh, in de lijst. En een oude nummer 1 hit. Op nummer 22 vinden we Ariana Grande met Interview. Hoogste positie ooit van haar met dit nummer was de nummer 8. Op nummer 21 Charlie Poet met eh, One Call Away, die is blijven zitten deze week. En op nummer 20 Kaigo samen met Julia Michaels met eh, Carry Me. Op nummer 19 vinden we dan Dior samen met Elvis Crespo met uh, By En het zielige eigenlijk van dit nummer is, het is een prachtig mooi nummer. tijd in de top 3 gestaan, maar nooit de nummer 1 gezien. Dus altijd maar een, ehm, ja, een tweede plaats, zeg maar. Nou, op nummer 18 dan Major Lazer samen met Justin Bieber en met Cold Water. En op nummer 17 vinden we dan uh, Sia samen met eh, Kendrick Lamar met uh, The Greatest. De, Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Nou, het is bijna de 4 uur. Ja, er is eigenlijk te weinig tijd om nog een plaat te draaien. Maar ik heb wel wat nieuwtjes voor je. Althans, dat hoop ik. Ik ga ze er even snel bij pakken. Want er zijn weer een hoop dingen gebeurd in de afgelopen tijd. Bijvoorbeeld Justin Bieber. Ja, eh, ik moet wel mijn wekelijkse wat de fuck is nou met Justin Bieber aan de hand hebben. Hè? Want hij was natuurlijk hier in Nederland met zijn optreden. mensen zijn dat Ziggo dan die uitverkocht is. Eh, gezeik en moeilijk en... Eh, ja, niet aardig zijn tegen Vince. En die mochten niet schreeuwen en foto's maken. Ja, hou op, schreeuwen. Maar eh, Justin Bieber zou zichzelf in eh, Hartje Amsterdam nu een eh, penthouse cadeau hebben gedaan. De 22-jarige zanger zou volgens SBS Shownieuws de 7e, 8e en 9e verdieping van het pand aan de Dam hebben aangeschaft. Het appartement heeft een oppervlakte van ruim 12.1200 vierkante meter. En Bieber zou er 24,5 miljoen euro voor hebben neergelegd. Nou, daarbij kan hij gebruik maken van de diensten van het aangrenzende Krasnapolski Hotel. Nou, Bieber, eh, die mogelijk in 2017 eh, hier kan gaan wonen... heeft duidelijk zijn focus op Europa gezet. Vorige week zouden zangers zijn handtekening hebben gezet... onder een huurcontract in eh, Londen. Nou, zo direct na het nieuws veel meer muziek en veel maniertjes. Maar eerst het nieuws dus van 4 uur. En daarna zijn wij weer snel bij je terug.